know it ain't nothing but a heartbreak time. Stardust, well, it's a funny thing. It can make you cuss, it can make you sing touch it gets hard to explain some days. I've seen them rise, I've seen them fall. Some get nothing, Lord, some get it all. Some just run while others crawl away. Hold my hand, baby, don't let go. I got some front money and I got a next show, and I'm I'm gonna need you down this yellow brick road. This ain't nothing but a heartbreak town. Square people in a world that's around, and they watch you dancing without the sound. It ain't nothing. Oh, nothing, nothing, nothing at all. You take your number and you stand in line. And they watch to see how high you're gonna climb. Pat on the back, better luck next time. It ain't nothing. Oh, it ain't nothing but a heartbreak. Time. Daryl Scott, hij heeft een contract getekend bij eh, Sugar Hill Records en daar kan hij zijn ei helemaal kwijt. Het verhaal gaat dat Chip Taylor dat ook een tijdje gedaan heeft. Zijn uh, contracten getekend bij andere platenmaatschappijen. Maar op een gegeven moment zei hij van, ik kan mijn muziek toch niet brengen zoals ik dat graag zou willen. Daarom heeft hij een eigen platenmaatschappij opgericht en die luistert naar de naam Trainwreck Records ook in Amerika. En daar kan hij precies doen wat hij zelf wil, want hij is gewoon zijn eigen baas. En daarom kan hij ook een nummer opnemen samen met Lucinda Williams. I'm only a body One heart, one mind But only his own one of a kind. Oh, but that's what I am here for. That's why I exist. And if I give in now to the roar of the crowd, could I live with this?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 heeft volgens de Argentijnse justitie tijdens de dictatuur in de jaren 70... bij het foltercentrum van de militaire regering gewerkt. Daar werkte hij ook mee aan het met een vliegtuig in zee gooien van tegenstanders. De AIVD heeft vijf jaar geleden nog een standaard veiligheidsonderzoek naar de nu 57-jarige piloot gedaan, maar vond geen bezwarende informatie. Ook de Nederlandse justitie onderzoekt of de piloot kan worden vervolgd. Hij heeft sinds 1995 de Nederlandse nationaliteit. De Tweede Kamer ziet niets in een verbod voor burgemeesters om langer dan 18 jaar in een gemeente te werken. Minister Ter Horst vindt dat burgemeesters maximaal drie termijnen van zes jaar mogen blijven. Zo wil ze de kwaliteit verbeteren en de doorstroming bevorderen. De Kamer is het ermee eens dat burgemeesters af en toe van baan moeten veranderen, maar is tegen wettelijke regels. Ter Horst zei vandaag in de Kamer dat ze geen wettelijke beperking zal invoeren. Ze blijft er wel bij dat een maximum van 18 jaar de norm moet worden. In zijn woonplaats Baarn is vorige week de tv-presentator Bob Bauma overleden. Hij presenteerde jarenlang voor de KRO de filmquiz voor een briefkaart op de eerste rang. Ook was hij presentator van de quiz Cijfers en Letters. In het programma Hints van Frank Kramer was hij samen met Marijke Merkens een van de teamcaptains. Drie jaar geleden werkte Bauma mee aan het programma TV Comeback van de oudere omroep Max. Bob Bauma is 79 jaar geworden. Het WK wielrennen van 2012 wordt in Limburg gehouden. Dat heeft de internationale wielrenunie in Lugano beslist. Alle onderdelen finishen in Valkenburg. Zeven andere Limburgse gemeenten werken mee aan de organisatie. Limburg kreeg de voorkeur boven het Italiaanse Genua en het Belgische Hoogleden.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 En hij heeft het toch in bijna even korte tijd geschreven. Die vorige deed hij in tien dagen. Deze twaalf. Uh, Bart zal u vertellen. We gaan luisteren naar het strijkkwartet in D-klein, opers 34 van Antonin Dvorak. En dat bestaat uit vier delen. Allegro, alla polka, adagio, finale pogo allegro. De uitvoering is die van het Stamitz-kwartet. Thank you. Luistert naar het strijkkwartet opus 34 van Antonin Dvorak. Dan gaan we nu naar eh, Schubert. Daar hoeven we eigenlijk niks eh, over te zeggen. Geniale uh, pianomuziek, uitgevoerd door een sublieme pianiste. Ja, we gaan luisteren naar twee impromptus. Schubert schreef eh, twee series, Deutsch 899 en Deutsch 935. Van allebei gaan we de eerste beluisteren. De eerste in C-klein, de tweede in F-klein. Ze worden uitgevoerd door de pianiste Maria Joao Pires.